uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China... nu nog geen reden om een internationale noodtoestand uit te roepen. Volgens de WHO blijft het aantal ziektegevallen beperkt... en neemt China zelf strenge maatregelen. De VN-organisatie spreekt van een internationale noodtoestand... als een virus een dusdanige bedreiging vormt voor de gezondheid wereldwijd... dat er internationale noodmaatregelen moeten worden genomen. Volgens de Chinese autoriteiten is het nieuwe virus dat longontsteking kan veroorzaken bij 571 mensen vastgesteld en zijn er inmiddels 18 overleden, allemaal in de miljoenenstad Wuhan. De afgezette voorzitter van de Partij voor de Dieren, Wolfswinkel, is zondag niet welkom op het partijcongres. Op dat congres is het railleren van Wolfswinkel een belangrijk agendapunt. Een aantal leden wil per motie nu afdwingen... dat de oud-partijvoorzitter daarbij aanwezig mag zijn maar het partijbestuur laat de motie niet in stemming brengen. Bolswinkel werd drie maanden geleden uit de partij gezet... nadat hij een Nieuwsuur had verteld dat hij meer discussie wil over de koers. Volgens kopstukken van de Partij voor de Dieren beschadigde hij hiermee de partij. Groningers met aardbevingsschade aan hun huis worden sneller geholpen. Mensen met schade vonden dat het herstel te lang duurde. Afgesproken is nu dat zij met een aannemer de schade opnemen... en dat die dan snel aan de slag gaat. Het Rijk en de Groningse bestuurders verwachten dat het huis dan een half jaar eerder weer veilig is... dan nu het geval zou zijn. Maarten van der Weijden is vanavond om 7 uur begonnen aan zijn nieuwe wereldrecordpoging... om in 24 uur zoveel mogelijk baantjes te zwemmen. Dat doet hij in een zwembad in Oosterhout. Het is zijn derde poging. Net als met zijn Elfsteden zwemtocht haalt van der Weijden geld op voor de strijd tegen kanker. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten, dichte mist. De minimumtemperatuur ligt tussen de min 2 graden in Limburg en plus 5 in Den Helder. Morgen op veel plaatsen grijs en in het noorden wat regen of motregen. Het wordt 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland...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 En het eh, is uit 1985. Nou, wat is er eigenlijk met dat eh, jaar 1985 aan de hand? Nou, ah, van alles. Want de mensen die mij op Facebook volgen... die hebben dus inmiddels al een beetje in de gaten gekregen... dat, ja, er is iets aan de gang. En dat wat er aan de gang is, dat is dit. Waarom is het een aanleiding? Omdat we de 100 dagen grens zijn gepasseerd. Het is eh, denk ik nog minder dan 100 dagen van dat hele grote weekend eh, in mei. En dan eh, gaat het feest beginnen. Tenminste, als je voorstander bent in dit <laughs> dorp. ik zie Paul Bond zo kijken, zo van waar ben ik in vredesnaam verzeild geraakt? Ja, nou, eh, dat heeft alles eh, te maken met eh, de Grand Prix, Paul. dat, welkom. Ja. <laughs> welkom. nou ja, je, hebt het wel gemerkt. Het, de stemming zit er een beetje in in dit dorp. En je vroeg je net al af van hoeveel voorstanders zijn er wel niet? Nou, ik denk 90 misschien wel 95% van dit dorp. Dus, eh, dus ja, het, eh, het leeft eh, wel zo'n beetje. Ik zal hem weer eventjes uh, uitzetten, want anders dan, dan hebben we weer pret. maart 1985, ik, ik schrijf er regelmatig over op Facebook. De eerste drie heb ik al geplaatst. dat is het jaar dat, het, dat de laatste Grand Prix is geweest. En dus dacht ik van ach, dan is het weer een aanleiding om, om eventjes te gaan graven in dat jaar 1985. En dan kom je wel eh, een aantal eh, bijzondere dingetjes tegen. Zoals bijvoorbeeld Slippery People, waar we mee begonnen met Talking Heads. En zo waar, dat is een leuk bruggetje naar jou toe. Ik kom in de albumlijst nog tegen. In 1985 heeft Bob Dylan ook nog een album uitgebracht. Dat is een leuk bruggetje, want Paul, jij eh, bent samen met eh, onder andere met eh, Jorik van Noorden bezig met een theatertournee met stukken van Dylan te spelen, geloof ik. Ja, dat klopt. We zijn op dit moment ehm, ja, langs de theaters aan het toeren voor, om ja, het werk van Dylan tegenwoordig te brengen. Ja, en dat is alles? het, hele oeuvre zo'n beetje? Of, nou, het, bijzondere aan het oeuvre is dat het zoveel is. Divers, hij hè, denk ik. Ja, en hij heeft blijkbaar ook iets van 492... 1492 liedjes of zo geschreven. Het is absurd. Ja. En daarvan zijn er, is zeker 50% echt geniaal. Ja. En dan moet je nog een keuze maken van ongeveer een setlijst van 30 nummers. Ja. Dus dat is wel een uitdaging. Dat geloof ik. En dat eh, heb ik gelukkig, eh, dat konden wij allemaal aan Jorik overlaten. Die een <laughs> encyclopedie is. Ja. Uh, Jorik is trouwens een oud deelnemer van de Rob Akda Hè? Dat, ja, dat, eh, eh, dat, heeft, ja, dat, dat, zeggen, we er ook eventjes. ik weet alleen even niet meer in, in welke band. Het was een, een of andere... De Hype heette de Hype, ja, zo, zie je. Jij bent nog beter op de hoogte dan dat ik ben. Want ik, bij mij is het in één keer uit van eh, mijn harde schijf eh, in één keer verdwenen. Dus, eh, maar goed, dat is wat je nu doet. Maar ik neem aan, dat, want we hebben je natuurlijk gevraagd voor de Dandelion, het Dandelion verhaal. Ja. Want dat staat volgens mij ook gewoon om weer op punt van uh, beginnen met, met een mini-tournee of wat dan ook. Ja, we hebben ehm, vorige maand ons album gereleased in Uitverkocht Paradiso. Ja. Ons nieuwe plaat, onze tweede plaat, Like a Belka Ja. En we zijn nu bezig met de tour. En aanstaande zaterdag spelen we bijvoorbeeld Tivoli. Vredeburg. Ja, Vredeburg. Utrecht. Ja. en dan de dag erna naar Lelystad. En dan spelen we in de Corneel. Ja. En dan komen er nog wat shows aan met Bevrijdingsdag. En daartussen nog in Edam, in het Café de Harmonie. Ja. Dus zo eh, toeren we door eh, het land heen. nou is er in Edam ook een illuster uh, festival, Kaaspop. Ja niet geprogrammeerd dit nee, jaar? toevallig hebben we vorig jaar nog gespeeld. Ah. Dus eh, dit keer eh, is het eh, tijd voor andere bands om, om te laten horen. Ja, ja, ja. kunnen, we, kunnen we een beetje zeggen dat, dat er toch in die streek... dat er wel muzikaal talent is? Want... ja, zeker weten. Ja, er gebeurt heel veel. En ik denk ook mede dankzij mijn broer Frank en het label King Forward... dat hij een beetje soort ruimte heeft gemaakt voor de alternatievelingen ja. in die hoek. Om ook een muziek te maken en te spelen. En je hebt hier binnenkort eh, J.D. Edward. Ja, 5 maart komt hij. Dus die komt hierheen en die is ook bij het label. En wij zitten natuurlijk bij King Forward. Ja. Dus uh, zo is er een gezonde relatie met het, eh, Alternative uh, FM. Ja, en, het, het, mag ook geen verrassing heten. Vandaag staan ook een aantal van deze mensen waar jij het nu net over hebt... die staan er ook op, op het lijstje om gespeeld te worden doen er niet moeilijk over. Want, eh, want ja, ik bedoel, eh, jij bent er. Dus dan eh, moeten we ook een beetje denken aan het andere materiaal wat er, wat er is uitgebracht. Bovendien, wat vind jij van het initiatief wat, die, wat jouw broer heeft gedaan... als het gaat om het muziekplatform NH Pop? Ik vind het dat is fantastisch, dat is heel goed. Ja? Ik denk, het ligt heel erg in lijn met wat Frank eigenlijk al jaren doet. Wat, dat is namelijk talenten promoten die meer aandacht zouden moeten krijgen. Ja. Ehm, en dat, dat is op zijn lijf geschreven, die taak. En dat dit nu op zijn pad is gekomen, dat is fantastisch. Super. Eh, het is op zijn pad gekomen? Nou, hij heeft het zelf gedaan. Maar ik bedoel, hij, hij, vorig jaar had het, zag zijn leven er heel anders uit. <laughs> Met eh, een andere baan en andere dingen. En eh, nu doet hij dit. En dit is, dat, is te gek. En hij heeft al gelijk een heel mooi traject. En andere artiesten, met onder andere Jorik die meedoet. Als een soort meester, grootmeester. Die zeg maar een talent gaat helpen. Dat is J.D. Edward. Ja. Eh, dus, ehm, er zit daar ook nog een damesband... die niet zo lang geleden ook onderdeel maakte... Eh, deel uitmaakte van de Rob Agda wordt Lilith. Dat ken ik niet. Dat ken je niet? Nee. Ja, nou ja, ik, ik zou het wel willen draaien. Maar ze hebben een hele EP in één keer op YouTube eh, gezet. Dus oh. als ik hem dan ga draaien, dan hoor je die drie nummers achter elkaar. Dus dat... En we hebben iets, een, een, een, klein dingetje dat muzikanten zweren bij Spotify. Ja, dat kunnen wij niet gebruiken. Dus eh, hmm. dat eh, heeft uh, auteursrechtelijk heeft dat, heeft dat te maken. Dus binnen, het, binnen de ZFM-burelen kunnen, we dat, kunnen we dat niet doen. Maar wat als je hem speelt via Spotify en zegt dat je hem via YouTube hebt gedraaid? Ja, ja, kijk, als ik hier dus nu gewoon... Hè, er staan hangen nog wat twee webcams. kijk, normaal gesproken speelt er ook nog een webcam mee. Maar en hierachter, eh, dan eh, het is net Big Brother is watching, eh, watching you. Dus dan, dat gaat hem niet worden. Ehm, nog even over Dandelion. Want dat, is de reden waarom we je hier hebben. Ehm, je zei tweede album, Laika Belka Strelka. Ik heb er uh, wekenlang over moeten doen om de titel in mijn hoofd te hebben. Maar het oh ja? gaat nu, ja, het gaat nu ah. goed. Dus. We waren juist dan overtuigd dat het een catchy titel was die iedereen meteen... Ja, nou ja, bij mij heeft het nog wel een week of wat gekost. Om, maar ja goed je praat ook met een 50-plusser, hè? Dus dat, eh, dat, dat, maar dat gaat is wel een heel, heel mooie alliteratie, ja. Laika, Belka, Strelka. ja, Laika, K, Belka, K, Strelka, <laughs> K. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Dat is inderdaad een mooie alliteratie. Daarin spreekt ook degene die eh, iets met een literaire achtergrond heeft eh, gedaan. Ja, ja, ja <laughs> dat, lijkt, mij, ook. maar ik, ik heb naar het naar dat album gekeken, zitten luisteren. Maar het, het, er zit er, er zit ja, het, verbindt allemaal eh, met elkaar hmm. eigenlijk. Dat is, daar hebben jullie volgens mij ook heel goed over nagedacht... om eh, dit, dit eh, zo op die manier in te vullen. Ja, er zijn, ik heb thuis heel veel aantekeningen en soort, soort schetsen van hoe, de, ik de platformen zag. En uiteindelijk is het wel schuif met de tracklisting, want het is ook gewoon een album dat mensen moeten luisteren. Ja. Dus ehm, het is denk ik ook gewoon een poplaat geworden. Maar er zit inderdaad wel een verbindend element in en dat is de worsteling met het bestaan. Met onze persoonlijke um, ervaringen en, en, de ideeën die je hebt. Terwijl je ondertussen leidt aan het bestaan. Ja, ik, ik ga niet eh, nu eh, alles van Dandelion wegdraaien. maar laat ik, eh, daar ga ik straks even op wachten totdat jij iets gespeeld hebt. En dat ik dan hm. op een gegeven moment daarop in kan spelen. Dat gaan we zo doen. Maar eerst is het natuurlijk de band van je broer. Alaska. ik bedoel, eh, daar ontkom ik dan ook niet aan. Hè? <laughs> ik bedoel, eh, er is één, eh, ja, vind ik een majestueus nummer van het tweede album. Mm Denk jij te weten welke ik ga draaien? Als het mijn favoriet is, dan hebben we nog een boel te bespreken. Maar het is Rhythm. Dat is mijn favoriet. Ja, die is ook goed. Dat, dat ben ik met je eens. Maar dan ga je in Medias Res draaien. Nee. Dan weet ik het niet. Nee, ik, ik ben een enorme liefhebber van de spaghetti western. Sergio Leone. Nou, dan, kom ik, eh, dan heb ik al nu al heel wat hints weggegeven, denk ik. Zullen we maar even draaien? Dan, uh, dan, hier is hij, The Prophet. love that will last. is where we go, cause it's what we own. No fear the skies black with birds, screaming my words to the beating of the deafening dark. And when we return from the top to descend into talk, I hold the meaning of the words set in stone. A strange revelation. they haunt my day. later I split the future en wat ik dan altijd eh, te horen krijg, staan de telefoons zo stil? Eh, ja, Marcus, de telefoons staan hem stil. Dus eh, dat gaat helemaal goed komen. Maar eerst gaan wij naar de andere kant. Want Paul zit klaar om iets te laten horen. En dan is de verrassing. Van welke nummers ga je... ja, laat je horen. Sowieso de eerste. Welke start je mee? ik ga een nummer spelen van de nieuwe plaat. En het, gaat, eh, het was eigenlijk de, het sleutelnummer waardoor ik besefte dat het moest gaan over de ruimtehonden. Over Laika, Belka en Strelka. Ja. Dat kan ik al spelen, hè? Tuurlijk. After all that we have said and done, we are right back where we started from. No, not a wing from where it all began. Balkan strel howling soundless at the moon. And like a bark in one last bark, I'll smell you soon, soon. wat je wil. Of een tweede nummer erachteraan. Of, uh, een tweede nummer erachteraan dat is heel kort, hè, deze? Ja, is heel kort. Okay. Dus dan, ah, de mondharmonica komt erbij. Eh, dan neem ik aan dat dit dus ook een nummer is... die eh, al eerder ook te horen is op het album. Oh. En dan is de vraag... welk nummer dat is op het album? Het nummer dat ik nu ga spelen? Ja. Is een nieuw nummer. Ah. Dus dat is nog nergens eigenlijk eh, te horen. Dat is nog nergens te horen. Maar eh, voor dat is een debuut voor eh, Alternative FM. En iedereen die nu luistert in, thuis in Zandvoort, in de, de bank of achter de computer. <laughs> en het heet Season of the Acorn. Laat maar horen. season of the acorn and the mind that slips away. And the season of belonging and restraint. But I'm never once the same. When October rings the bell. season of the maples is what her grandpa used to say. And the season of the ammunition freight train. And we planted acorn sprouts at the station near our house. worry and call. While me and Aristotle, we drink and we talk. Doo-doo. It's a season of the leaves, and they're falling on the deck. But they also cover all the derailed train wrecks. When a gunshot filled the air, we heard it here and there and everywhere. my friends, they worry and call. While me and Aristotle get wasted and we talk. season of belonging and restraint. But I'm never once the same. When October rings the bell. was eh, Paul eh, voor eh, de tweede keer. Straks gaan we nog een keer horen. Maar we gaan ook nog even een vlucht in het verleden nemen. In het vrij recente verleden dan wel te verstaan. Want Paul zei het al. Dandelion heeft het tweede album uitgebracht. Maar dit stond op het eerste album. vol en Cease. father sing, Fallen seas, my son, Stick your heads, be gone. And I, I saw my mother dance a barefoot waltz in the knee high grass. to scorching suns. And then it was you and I, my faceless friend, on whom I relied. that we broke our pledge to say goodbye to our secret. Oh, those twisted thoughts they run down the drain. Those twisted deeds will always call your name. Call your name. We left our promises to die alone she plants a dagger in a hollow chest. Her destination is the bathroom floor. She cries her tears while she lays her head to rest. Lays her head to rest. These twisted floors, they give me the creeps. Can I find my One Clueless Friend. Ook eh, dit album kwam eh, bij King Forward eh, Record vandaan. dit, dit album dan. ze hebben ook nog meegedaan in, ik dacht in 2013 of 14 aan de Grote Prijs van Nederland. daar hebben ze nog, zijn ze nog een flink end meegekomen. daarvoor Vol en Seas. Ehm, en dan zegt Paul terecht, dat is eigenlijk alweer een oudje. Nou, <laughs> ik, heb, ik luister er niet eh, vaak terug mezelf of zo. Nee, nee, nee. Dus dat is gewoon grappig om weer te horen. Ja, maar dat eh, was een totaal ander, eh, ja, het is een totaal andere muziekstijl die, die jullie nu op, op het ja. album Laika Belka Strelka op de, aan de dag leggen. Ja, dat denk ik wel, ja. Want dat is duidelijk een dag en een nacht verschil. Ik denk het groot, een van de grootste verschillen qua opnameperiode is dat we bij e-, het eerste album, bij Everest... Eh, er heel veel tijd over hebben laten gaan. Dus dan namen we op dinsdagavond koortjes op... en dan de week na op zaterdag gitaar... en dan een maand later misschien weer iets... omdat we allemaal naar school gingen... en we hadden allemaal andere verplichtingen <laughs> nog. En met deze plaat hebben we gewoon gezegd... oké, laten we tien dagen in de studio pakken. Mhm. In uh, eh, PAF Studio in Rotterdam. De studio van Marcel Fakkers en Dave van Raven van de Kik. En dan gaan we daar gewoon onszelf opsluiten, telefoons uit en dan alleen maar opnemen. En toen hebben we de weken voor nog wel een wel intensieve preproductie gedraaid. Dus mm -hmm. heel veel oefenen en nadenken over sound en samen spelen. Mhm. Maar toen we eenmaal in de studio zaten, stond het er eigenlijk heel snel op. Ja. Dus dat is denk ik eh, wel een groot verschil qua... Eh, wat je net zei, als, eh, dat, dat je meer een rode lijn hebt in het album. Ja, nog iets van dat, van dat album wat mij opviel. Ehm, van het laatste album. Want dat vond ik ook wel eh, geestig. Nou ja, geestig. Mhm. Eh, dat, eh, dat, dat heet het nummer Paris at the Break of Morning. Wat, wat is daar eigenlijk de gedachte achter? En hoe ben jij tot gekomen om dat nummer zo te maken? Nou, het is een vrij kort... verhaal. Het zijn eigenlijk misschien drie inspiraties die ik wel kan noemen. De eerste is mijn, studie. Dus ik heb Engels literatuur gestudeerd en mhm. filosofie. En van mijn scriptie schreef ik over de Amerikaanse expatriates in Parijs in de jaren twintig. Mhm. Dus Ernest Hemingway ben ik groot fan van. En F. Scott Fitzgerald en Gertrude Stein. Allemaal mensen die wonen daar in die tijd. En dat was een soort, ja, allemaal schrijvers, Amerikaanse schrijvers... die in Parijs wonen, omdat het daar zo goedkoop was... en omdat iedereen er was. Mhm. Dus dat is een soort eerste inspiratie. Marieke, mijn vriendin, eh, die zit hier ook aan tafel. Maar die mag niet praten. <laughs> Nou, die, eh, nee, wij komen ook graag en vaak in Parijs. Dat was een tweede inspiratie. Het soort gevoel dat je soms kunt hebben als je ergens bent. En dan kan dan een soort dat is de enige keer dat je daar op die manier bent. Weet je, de volgende keer dat je er bent is het weer heel anders. Zo kan het vaak zijn. En tenslotte was een derde inspiratie met muzikaal. Het was een beetje die Fleet Foxes-achtige sound. Dat ze alleen een koortje hebben, dat ze samen zingen. Ja. En dat idee eigenlijk met heel veel galm. Zo'n kort liedje eigenlijk was een beetje het idee. Ja. Die drie dingen vormden dus samen de kern van dit nummer. Ja, ja, mij. Eh, de, meeste nummers komen van jouw hand de, alle nummers heb ik geschreven, ja. En de teksten ook. Maar dan, dan de arrangementen worden samen uitgewerkt. Dus als Koen een gitaarsolo heeft, dan, dan is die van hem. En de partijen van Joey zijn van Joey. En, ja. En Wouter. En Wouter heeft zijn eigen drumpartijen. natuurlijk sturen we elkaar daar heel erg in. Van, nou, moet je niet dat proberen of werkt dit niet beter qua mhm. groove of qua sound. Ja. Maar eh, de liedjes eh, die eh, schrijf ik een beetje. Andere vraag. Ehm, komt het album door in Nederland? Heb je een beetje het idee dat, eh, dat er eh, veel eh, toch... ja, dat, dat de media en dan met namelijk even de landelijke platforms... dat mhm. een beetje opgepikt hebben? Of is het toch weer zoiets van... Ja, wat... je hoopt natuurlijk altijd mhm. dat dit album de doorbraak is. Dat is een soort... Dat is, dat is dat inherent aan ieder album. Elke muzikant heeft dat altijd. Van, oh, dit, nu gaan we het maken. En in zekere zin gaat het heel erg goed. We mhm. hebben het gemaakt omdat we vorig jaar nog in concertgebouw stonden... en met Paul de Munnik hebben gespeeld en met Pablo van der Poel... en een supermooie tour. Nu hebben we met Paradiso die uitverkocht was... en Tivoli aanstaande zaterdag. Ja. Ehm, en uh, afgelopen weken kregen we nog de oorrecensie en de Music Maker. En mhm. eh, mooie, eh, en heel erg lovende recensies met, met goede kritiek en mooie woorden. Of, lovende kritiek moet ik eigenlijk ja. zeggen. was geen, geen negatief woord tussen. Dus in dat opzicht gaat het heel erg goed. Nou, waren, we hebben nog niet dat uh, mensen met rijen voor de deur staan... en slaapzakken mee hebben naar eh, zalen. Ja, ja, ja. Eh, en ook op de landelijke radio... Dan nou, denk ik bijvoorbeeld... ja, bedoel ja, Met onze laatste, die Deal with Dying. Ik, misschien, ja, die is heel erg representatief voor wat we nu doen. Mhm. Ook als sound, met een, een mellotron die erin zit. Ehm, dat is misschien wel leuk om te draaien. Is goed, ja, het is een stille hint. Ja, ik eh, begrijp hem. Ik zal hem eh, gelijk er even bij pakken. <laughs> ja. Maar eh, dat is echt een, denk ik een heel erg typerend nummer... wat, wat, het album echt inleidt en waar, we mhm. nu zijn qua sound en spel. Mhm. Ehm, en die heeft het goed gedaan de radio. Daar waren we nog laatst bij Jan Smits en Manuela Kemp. Mhm. En we, waren, we zijn geraakt op Radio 2... En natuurlijk Alternative FM, Radio Zandvoort zijn we wel een paar keer gedraaid met ja. nummers. Ja, dat, uh, bedoel, dat, uh... zeker niet klaar. <laughs> maar ja, je hoopt natuurlijk altijd dat het nog, nog een nog breder publiek aanspreekt. Ja. Dat er bij nou heel veel mensen het kwartje valt. Wij, wij doen ons best, hè? Daniel bedoel, zijn we ook nog gedraaid trouwens. Ah, en het muziekcafé. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Dus daar, daar ontbreekt het niet aan. Nee. Goed, ik ga nog één nummer draaien. Dan mag je weer nemen op de kruk, daar aan de andere kant. Ehm, jij kent Chris van de Ploeg? Zeker. Ja? Heb je hem ook wel eens eh, eh, gesproken? Ja, ja. ja. Bij, eh, een tijd, wat, voor een man is het eigenlijk? Zo uit jouw oogpunt te zien. Ja, dus Chris, we roddelen niet over jou, maar... <laughs> creatie uit de krochten van de hel. <laughs> Is het zo? Nee. <laughs> dit is een geitje. Goed, maar dit, dit nummer, wat hij, het laatste nummer wat hij gemaakt heeft... vond ik trouwens wel een heel, heel, heel mooi nummer. Ja, dat, de manier waarop, hè, dus het sfeertje. Dus hij gaat ergens in een park zitten bij een, een of ander Franse grensplaatsje eh, tegen Duitsland aan. En zit dan op een gegeven moment eh, op zijn gitaar. En ineens ontstaat dat liedje. En hm. binnen no time staat het liedje er ook eh, gewoon op. Ik bedoel, dat, dat, vind ik, dat vind ik altijd wel een mooi verhaal. Burst to Life. En daarna is het de beurt aan, aan Paul weer om te gaan spelen. Hier is I, I Took Your Name. burst life. I say it to myself. You like what you have, and love yourself. You want too much from life. I'd say it to myself. Certain things just happen overnight. A stone wall to protect yourself won't keep out your enemies, but it won't let in what you might need. burst a light, I'd say it to myself, don't lose control along the way. Once you live, you learn to love yourself, cause it's all you have. Your Name met eh, Burst to Life. Dat eh, bracht de tijd op eh, naar bijna kwart voor negen. want het is weer tijd voor een nummer van Paul. Ehm, is ook terug te vinden op het laatste album van Dandelion. Laika Belka Strelka. En het nummer wat je gaat horen dat heet Boxcar and a Jug of Wine. jug of wine. On the clothesline hanging out to dry. My mama said that chivalry is dead once the snow has melted away. postcard ridden to a wife by a man who lost his life at Elancourt. I'm a razor edge, yeah. If you get too close, I'm a lonely fool's parade and they dream. from far away. Dat was hem, maar dan in een hele intieme versie van, eh, van Paul zelf. Want op het album klinkt die heel anders in dit geval. Eh, het eh, tweede nummer wat, die, wat, wat je gaat spelen... dat is geïnspireerd of, hoe moet ik het zeggen eigenlijk? Het eh? nummer van net, dat ehm, is geïnspireerd door Charles Manson... die in een interview zei toen hij al in de gevangenis zat... Toen een interviewer me vroeg, wie ben je eigenlijk? Dat hij zei, I'm a boxcar in a jug of wine. <laughs> And a razor edge if you get too close to me. I'm nobody, zegt hij. Dat is heel gek. Het is dan heel gek. Eh, dan zie je echt de madness within, zeg maar. En daar wil ik, wilde ik iets over schrijven. Het volgende nummer. Ik mag er nog eentje spelen, toch? Ja, tuurlijk. het is een eh, nieuw nummer. En het is eigenlijk een oud nummer. Ja. Maar ik ga het eh, binnenkort opnemen. En uh, het heet Goodbye My Love. En dat heb ik geschreven nadat mijn eerste verkering uitging. <laughs> oh, stand beside me. I'll change the town for anyone who tries to see what difference it makes. doors are painted, marked by me. A red cross on the doors of those who pray. Because they are true, and I turned around and I said to you, Goodbye, my love, with a kiss we never finished off my heartstrings were tucked along the road. And as I turned the back door key, I noticed what you really mean to me. Da da da da da da da. follow me. The hills and dales seem sweet to me. The water's clear and you're innocent, my dear. My right hand cuts your auburn hair, while my left hand cuts the stone from the plum. under blood red skies near a mountain spring. I heard your voice ring. Goodbye, my love, with a kiss we never finished of. My heartstrings were tucked along the road. A new town lies ahead of me lovers and a new sun on the rise. Under blood red skies, near a mountain spring, I heard your voice ring. Goodbye, my love, with a kiss we never finished off. My heartstrings were tucked along the road. As I turn the back door key, I notice what you really mean to me. Oh, goodbye, my love. Nou, Paul, die gaan we straks eh, nog in het uh, tweede uur nog een keer terug horen. Maar we hebben ook natuurlijk nog eh, nummers klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld deze van Ion met I, dat nummer dat heet Nothing At All. Tell me what's behind Your big green eyes looking at my face saying nothing. It won't tell me what's behind the words you said are telling me nothing at all. But I want to know if what I feel is real, and I want to know. Is there something here? And I want to know. Is there something you feel? And I want to know. Should I tell you anything? Everything? Or just nothing? tell me what's behind the words you say. They're telling me stories of nothing at all. something you feel, and I want to know. Should I tell you anything, everything, or just nothing at all? your silence has put me down again by heart, by hand. Took me to places, got my mind running, spinning and raising, got my feet off the ground. But your silence has put me down again. I'm down again. I'm down again down again. But I want to know if what I feel is real, and I want to know. Er zijn heel veel alternatieve VM's. <laughs> dat vind ik altijd wel leuk. Dan op een gegeven moment, eh, dan, eh, dat, is, eh, dat is altijd heel lief bedoeld van de muzikanten en, en bands die hier dan komen. En dan taggen ze vervolgens op de, de, de sociale media kanalen taggen ze een alternative film En dan blijkt het in een of ander duistere radiostation ergens in Frankrijk of in Amerika te zijn. En ja, wat wou je zeggen, Paul? Ik heb goed nieuws, ja. Oh, je hebt hem gevonden. Je hebt ah! goed getekend. <laughs> nou, ik ga, het zo, ik ga zo checken in ieder geval. Oh. <laughs> dus. Mijn opa zei altijd, controle is geen Nee? Maar in dit geval is het wel wantrouwen. <laughs> nee, dat is, eh, nee, <laughs> is niet vervelend bedoeld. Goed, eh, we hebben zo direct er nog eentje. Eh, die is ook van Alaska. Want, want ja, er is een, een album niet zo lang geleden. Nou, anderhalf jaar geleden is het toch alweer, denk ik. toen hadden ze op een gegeven moment dit nummer bedacht. En ik moet toen op een gegeven moment die, bij die clip hoe hebben ze dat gedaan? Nou, het waren gewoon twee man, hoor. Eh, en eh, dan hebben ze dit eh, eruit weten te rollen.